De afgelopen vijf jaar hebben we 187.000 mensen in onze systemen gehad... die voor verward gedrag eh, geregistreerd eh, staan. En zo'n 10.000 daarvan die komen tien of meer keer voor in de systemen... als het gaat om eh, overlastgevend of crimineel gedrag. Dat er zoveel meldingen binnenkomen heeft ook te maken met de term verwarde mensen zelf, zegt de GGD. Verward gedrag, dat, noemen ze tegenwoordig ook wel een containerbegrip. Maar dat gaat over personen ehm, die begin dementerend zijn, die over straat gaan dwalen. Maar dat kunnen ook jongeren zijn die net 18 zijn, die wat zijn aan het experimenteren met drugs. zijn mensen die eh, huis aan het vervuilen zijn. Vooral in de grote steden is het vaakst iets aan de hand met verwarde mensen. Er wordt deze hele maand veel gestaakt in Groot-Brittannië. Het OV ligt plat, de post wordt niet bezorgd en zelfs weer mensen stoppen met het voorspellen van het weer. Van nu tot 10 januari staakt er elke dag wel één beroepsgroep. Vandaag is de zorg aan de beurt, zegt onze correspondent. Het gaat hier om salaris, maar als je met mensen praat, het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om een structureel tekort aan personeel. Eh, verpleegsters hier die vertellen dat ze zoveel bedden hebben waar ze voor moeten zorgen. Dat ze niet meer naar de wc kunnen, dat ze eh, niet even pauze kunnen nemen, geen water kunnen drinken. Dat ze zoveel overuren draaien en die werkdruk zo hoog is. Een hoop Britten merken wel iets van de stakingen. Doordat postbodes geen rondes lopen, komen kerstkaarten pas veel later aan aan. Een hoop treinen rijden niet. Dus zullen sommige mensen hun kerstdiner met familie weer via een videoverbinding moeten doen. En 65,24 centimeter. Dat is de lengte van de kleinste man ter wereld. De 20-jarige Iranier staat met dat record nu in het Guinness Book of Records. Hij weegt net iets meer dan 6 kilo. Om even te vergelijken, dat is ongeveer net zoveel als een grote kat. Ook is hij 7 centimeter korter dan de vorige recordhouder. Het weer. Op de meeste plekken lekker veel zon vanmiddag. In het noorden en westen wat meer wolken en soms een bui. Het wordt 1 graad in het oosten, graadje of 5 langs de kust. Morgen in het oosten bewolkt, in het westen zonnig en dan 0 tot 3 graden.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 ZFM. fijne dagen en een voorzitter.